uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Rotterdam heeft brand gewoed in een flatgebouw. Tientallen bewoners van de 9e tot en met de 14e etage... werden geëvacueerd en opgevangen door de gemeente. Drie mensen raakten gewond en twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand aan de Joost Bankertplaats ontstond iets voor half twee op de tiende verdieping van het gebouw. Na ruim, een uur werd het, ruim twee uur werd het zijn brandmeester gegeven en mochten de bewoners terug naar huis. In Nicaragua voert president Ortega de druk op de oppositie steeds verder op. Gisteren werden opnieuw vijf oppositieleiders opgepakt... waarmee het totaal aantal arrestaties sinds begin deze maand op 12 komt. De arrestatiegolf komt maanden voor een geplande stembusgang in november. Ortega hoopt dan gekozen te worden voor een vierde ambtsperiode. Zijn populariteit is flink gedaald sinds hij in 2018 protesten tegen zijn bewind hard neersloeg... met honderden doden tot gevolg. Mensenrechtenorganisaties stellen dat Ortega sinds hij 14 jaar geleden aan de macht kwam... alle democratische instellingen de nek heeft omgedraaid. In Den Haag is het op en rond het Jonkbloedplein onrustig geweest... na de EK-wedstrijd van Oranje. Honderden jongeren kwamen samen om de 3-2 overwinning op Oekraïne te vieren... maar na een tijdje werd de sfeer grimmig. Er werden brandjes gesticht, vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht... en er werd ook met stenen gegooid. Na middernacht greep de politie in en de ME veegde het plein schoon.